Goedemorgen, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS 3. Er moet veel meer gebeuren om gehoorschade te voorkomen. Dat vinden het kabinet en de Gezondheidsraad. Steeds meer mensen horen slecht, hebben last van oorsuizen of horen zelfs helemaal niets meer. En dat laatste overkwam ook Lise van 23. Twee jaar geleden ging zij naar bed met een harde piep in haar oor. En toen ze wakker werd, hoorde ze helemaal niks meer. In het begin was het best wel een shock, want ik kende heel de aandoening gewoon niet. Dus je vraagt je eerst af van hoe bestaat dit en hoe overkomt mij dit? En het is ook best wel vervelend dat je ook geen oorzaak hebt. Dat je niet weet waardoor het komt. Want het is menselijk dat je, het een soort, dat je iets een soort de schuld wil geven. Maar dat kon in dit geval niet. Woensdag komt het kabinet met een advies om tinnitus te voorkomen. In Ammerzode in Gelderland hebben bewoners vannacht veel last gehad van een illegale raveparty. Meer dan 1500 mensen waren aan het feesten in een leegstaande loods. De politie en de ME stonden klaar om in te grijpen. Maar rond 8 uur vanochtend maakten de ravers zelf een einde aan het feest. En op het Italiaanse eiland Ischia hebben reddingswerkers vannacht verder gezocht naar elf vermisten. Gisteren ontstond een aardverschuiving door heftige regenbuien. Daarbij viel zeker één dode en 13 mensen raakten gewond. En het is weer een vol dagje op het WK voetbal in Qatar. As we speak trappen Japan en Costa Rica af. Echt spannend wordt het daar waarschijnlijk niet, want Costa Rica lijkt op papier de zwakste te zijn in de pool. De spelers van Duitsland zijn waarschijnlijk wel met zenuwen wakker geworden. Zij nemen het vanavond om 8 uur op tegen Spanje. En voor de Duitsers is die wedstrijd heel belangrijk, want ze hebben al eerder verloren. Voetballer en analist Karim El Amadi heeft vertrouwen in die manschaft. Ik zie echt wel dat eh, Duitsland van Spanje kan winnen. En Spanje speelde in de verdediging ook gewoon met een middenvelder... die niet echt werd getest gisteren, of, eh, met de wedstrijd tegen Costa Rica. En met de snelheid van de Duitsers voorin. Ja, ik denk wel echt dat eh, Spanje wel getest gaat worden nu. Ja, als Duitsland niet wint, dreigen ze net als vier jaar geleden... te worden uitgeschakeld in de groepsfase van het WK.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 welkom terug luisteraars bij het tweede uur van ZFM Jazz. En eh, mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook voor dit tweede uur de samensteller en presentator van dit programma. Een programma wat gewijd is aan Franse jazz en Latin jazz. En eh, ik begon het tweede uur, hoe kan het anders, met een absolute klassieker namelijk generiek uit Ascenseur pour l'échafaud, de lift naar het schavot. Die beroemde filmmuziek ingespeeld door Miles Davis op 4 en 5 december 1957 in Le Poste Parisien in Parijs. Hij zag de beelden en speelde, als ik me goed herinner, spontaan de muziek in... Hij op trompet, op andere nummers begeleid. nu in dit nummer niet, Barney Wylan op tenor en René Utreger op piano, Pierre Michelot op bas en Kenny Clark op drums. Een echte klassieker om dat tweede uur mee te beginnen. Dan eh, switchen we gelijk van eh, jazz in Frankrijk naar Latin jazz. En eh, ik begon het eerste uur met haar. Nu staat ze nummer twee in het tweede uur. De Braziliaans-Japanse zangeres Lisa Ono... Eh, met wederom een Spaanstalig nummer van haar cd Romans Latino. Volume 2, Balladas Romanticas al Ritmo de Bossa Nova... luistert u naar Acalanto de Amor. Jehovah, se abra. Canto de Amor. Eh, we switchen weer terug naar Frankrijk en wel naar Michel Petrucciani. De kleine, grote Franse jazzpianist. Michel wordt begeleid door good old Stefan Grappelli op viool uiteraard... Georges Mraz op bas en Roy Haynes op drums. Het is een opname op Dreyfus Jazz uit 1996 van de CD Flamingo, de all-time classicer Sweet Georgia Brown. prachtige klanken van Michel Petrucciani en uh, Stefan Grappelli. We blijven in Franse sferen en we gaan luisteren naar Stacey Kent. Eh, Frans? Nee, ze is Amerikaans. Eh, geboren in South Orange, New Jersey. Maar haar opa was Russisch en die groeide op in Frankrijk. En zij heeft zich dus ook in Franstalig repertoire bekwaamd. En wel dusdanig dat eh, in 2009 ze de L'Ordre des Arts et des Lettres kreeg... van de Franse minister van Cultuur. Eh, van de eh, CD The Changing Lights... gaan we naar een Franstalig nummer luisteren. En Stacy Kent wordt hier begeleid door John Paricelli op gitaar... Graham Harvey op piano en Joshua Morrison op drums... Een opname uit 2013 op Parlophone luistert u naar Licht Liedje, oftewel Chanson Légère. Je voudrais te faire une chanson légère, comme une bulle de savon, un nuage de coton, une aile de papillon, une chanson éphémère, comme sont les chansons qu'on chantonne dans son bain, une chanson l'aide rien voyage sans bagage. Moi je voudrais te faire une chanson légère, comme une rime qui sème quelques vers de bohème et des pieds de travers. Sans je, sans je t'aime, sans aucun stratagème. Juste un peu de soleil qui effleure ton oreille. Juste un frisson à peine. J'aimerais te faire une chanson légère comme cette liqueur de fruits et de couleurs et aussi quelques fleurs, des mots et des musiques, un chewing-gum qu'on mastique, friandises fredonnées, caramel susurré, chocolat chuchoté. Moi je voudrais te faire une chanson porte les promesses, une chanson qui caresse, qu'on caresse cette chanson, une chanson frivole qui ne dit rien et s'envole, une balade sans retour, une chanson d'un jour. J'aimerais te faire 告诉。 een heerlijke stem, Stacey Kent. Eh, zeker met zo'n gevoileerd geluid bij zo'n prachtig, prachtige Franse jazzballad. Uh, we gaan door met weer wat Latin. En wel eh, van de cd Gets Gilberto. Waar we Joe Gilberto vocaal en gitaar horen. Stan Getz uiteraard op tenor. Antonio Carlos Jobim piano Tommy Williams bas en Milton Banana drums. Een opname van 18 maart 1963. En eh, het is getiteld dit nummer Para Machuchar Meo Cortau. En dat betekent om mijn hart te kwetsen. piá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. trocar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. Melhor para você e melhor para mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender Paciência de viver pra não sofrer. tegen het eind van de maand november. Dan kijken we alweer richting december. En eh, december, dat betekent ook alweer het laatste concert, eh, jazzconcert in de krocht op 18 december. Madeleine Bell. Nou, voor degenen die nog kaartjes zouden willen, heb ik een trieste mededeling. Het is helemaal uitverkocht voor de organisatoren Hans Rijmers en zijn team natuurlijk... een heerlijk idee dat je wederom zo'n volle zaal hebt met zo'n topartiesten. Het goede nieuws is dat er nog wel wat plaatsen over zijn, heb ik begrepen... voor na afloop het eh, koude en warm buffet... Uh, wat door Theo, de uitbater van de krocht... Eh, voor de gasten wordt neergezet. En daar zijn nog wel een paar plekjes vrij. Wacht u niet te lang, want als u gezellig na afloop van het concert wilt blijven eten... dan eh, kunt u dat eh, reserveren op de site van jazzinzandvoort.nl. En daar vindt u verder alle details zoals het telefoonnummer... waarop u uw reservering kunt doen. 1812 Madeleine Bell kerstconcert Jazz in de Krocht. Terug naar de muziek. Eh. ik heb weer wat Frans klaarstaan... staan en wel Charles Navour met eh, wederom een jazzy nummer. Eh, Formule 1, oftewel La Formule 1 van dezelfde cd waar ik al eerder wat van draaide. Asnavour 2000. La Formule 1. Un mot carrossé comme une Formule 1, de la ligne des jambes à la pointe des seins. C'est une œuvre parfaite. Ses parents l'ont conçu sans le moindre défaut. Et pour les mains d'un homme, c'est plus qu'il n'en faut. Sur toutes ses facettes je veux négocier un amoureux parcours. Elle s'échauffe vite et part au quart de tour, nerveuse et dynamique. À peine un tour d'essai au circuit des passions, elle se place en force, en pôle position, rondissant et magique. Pour devenir champion de cette Formule 1, il m'a fallu passer les tests et point par point affirmer mes ressources. Ne jamais courir ailleurs à contresens ou bien être surpris par la panne d'essence sens. Au milieu de la course car elle n'a jamais le plus petit raté, possédant sur ce point un réservoir d'idées vraiment, vraiment phénoménale Pour ce qui est du bonheur, carburant au super, dans la compétition jamais elle ne perd la tête et les pédales. Un mot m'est comme une formule. C'était un joyau unique, un modèle fait main. Merveilleux prototype qui négocie nos joies sur les chapeaux de roue. Dans les rallyes de nuit où l'amour nous rend fou, fous. Quand nous faisons équipe au petit jour après le tour d'honneur. Elle tente est glorieuse, elle pose son cœur. Souille et lascive. Sur ma poitrine en feu par moment, je me sens sur la plus haute marche au podium des amants. Comblé d'amour sportive mon momie c'est comme une Formule de la ligne des jambes à la pointe des seins. Oui, c'est une œuvre parfaite. Elle a changé ma vie, j'en suis fou d'amour. Elle est ma raison d'être et hante nuit et jour. Et mon cœur et ma tête. et mon cœur et ma tête. Ja, als Navour als eh, jazzzanger. Ik vind het ontzettend overtuigend. Eh, hij doet dit even makkelijk als eh, een van zijn mooie poëtische chansons. Maar hij heeft ook gevoel voor dit jazzritme. Wie ook gevoel heeft voor ritme is uiteraard Dave Brubeck. kijk alleen nog maar naar dingen als Take 5. Maar op een cd Jazz Impressions of New York heeft hij eh, ook een Bossa Nova nummer staan. Getiteld Broadway Bossa Nova. Dave eh, treedt op in de bekende bezetting... met naast hem Paul Desmond op sax, Eugene Wright op bas en Joe Morello op drums. Het is een opname uit 1964 opgenomen in de Columbia Studios in New York City. Luistert u naar Dave Brubeck met Broadway Bossa Nova. En dat was Dave Brubeck met zijn Bossa Nova. Eh, we switchen weer naar Frans en wel de zangeres Suzy Arioli. Suzy Arioli is een Canadese jazzzanger en uh, tweetalig. Eh, zowel Engels, maar ook Frans. En heeft veel gespeeld in jazzclubs in Montreal. ze brachten in 2012 de CD All The Way Out... En daar wordt Suzy Arioli begeleid door Jérôme Dupuis-Cloutier, trompet... Jeff Johnson, piano en keyboard... Jordan Officer, gitaar... Frédéric Grenier, bas en Michel Bertillon op drums. Een, eh, in ieder geval qua namen, Frans samengesteld eh, ensemble. Luistert u naar Suzy Arioli met Un jour de différence. jour de différence dans toute une existence. Ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble crise. 24 heures suffisent simplement. Il faut bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience. C'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup. bien peu de choses. Le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience. Et c'est pourquoi je pense que un jour de différence. C'est quelquefois En dat was Suzy Arioli uit Montreal, Canada. We keren terug naar de lettern-sfeer en wel met eh, onze eigen hier uit de regio afkomstige José Koning. Zij eh, nam een cd op, geheten Recorded in Rio in 2005... <clears throat> waar zij werd begeleid door Leonardo Amuedo op gitaar... Nema, Nema Atunes op bas... Firmino op percussion... Sivuca op accordeon. Luistert u naar Cortao do Brasil, oftewel Hart van Brazilië. Ja, eh, dat was José Koning. Eh, we gaan weer terug naar het Frans. En een andere Franse chansonnier, ik heb het over Serge Reggiani... heeft zich ook niet veel, maar wel een keertje ook gewaagd aan het uh, jazz-idioom... en wel met een ode aan het beroemde restaurant Maxims. Het komt van zijn cd Serge Reggiani, Toujours uit 1966... luistert u naar Maxims. Ah baiser la main d'une femme du monde et m'écorcher les lèvres à ses diamants. Et puis, dans la jaguar, brûler son léopard avec en et s'envoyer des drailles au Gordon et des pimps number one avant que de filer chez Maxims, grand seigneur qui sac aux chasseurs. enfin, poser ma pelle et chauffer ma gamelle. Ja, en dat was Serge Reggiani met zijn ode aan het restaurant Maxims. Eh, pianist Michel Petrucciani staat weer klaar. Deze keer begeleid door Palle Danielsson op bas en Elliot Ziekmoend op drums. Het is een opname van 20 oktober 1985 eh, van de cd geheten Pianism. Michel Petrucciani met Faces fees. Ja, en dat was Michel Petrucciani met Faces Face. Ja, de volgende heb ik even over nagedacht. Is dat wel Franse jazz? En ik kwam tot de conclusie ja. Ik heb het over Yves Montand met zijn Le Feuille Mort. Natuurlijk eh, wereldberoemd. Maar na zijn Parlando-inleiding, als je goed naar de begeleiding luistert... dan is dat toch wel eigenlijk een hele jazzy begeleiding. Vandaar dat eh, ik ook dit nummer in eh, deze uitzending die gewijd is aan Franse jazz... ook van Franse chansonniers met een jazzy inslag, eh, ga spelen. U luistert dus naar iets wat u ongetwijfeld al uit uw hoofd kent... maar het blijft mooi. Yves Montand, Les Feuilles Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Dans ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants. Des ik hoop dat u het met me eens bent. Toch wel een jazzy begeleiding, dit prachtige chanson. Eh, het loopt tegen twaalf. We hebben nog drie minuutjes. Eh, en ik ga eindigen wederom met Charles Navour. Eh, ook weer een jazzy nummer, Nos Avocats. Ik dank u voor het luisteren. Volgende week dan is Jeroen er met een prachtig programma meer. En ik meld me op eerste kerstdag met twee uur uitsluitend eh, jazzmuziek in kerstsfeer. Met andere woorden, allerlei bekende nummers... maar uitgevoerd door eh, wereldklasse jazzmuzici. Op eerste kerstdag weer van 10 tot 12. Dus ik hoop u dan ook weer luisterend aan te treffen. We gaan er dus uit met Charles Navour. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. nous avons vécu ensemble, aveuglés d'amour. Mais le temps ne se ressemble pas jour après jour. Aujourd'hui, la tendre guerre a cédé le pas aux astuces et honoraires de nos avocats. Souviens-toi que notre route ne fut pas aisée. Nos parents ayant des doutes étaient opposés à ce mariage précoce dont l'issue est là. À présent sont à la noce que nos avocats. Tu fournis des fausses preuves pourquoi s'en priver La pratique n'est pas neuve, j'en ai au dossier. Dans cette joute hypocrite, truffée de coups nous avons l'appui tacite de nos avocats. Et s'il faut que l'on fignole dans l'aberration, on dira que tu es folle, que j'ai des liaisons. Sans peur, on peut s'en remettre. Ils sont là pour ça, à ce qu'on appelle maître, à nos avocats.